Daarover hebben de ministers van Financiën een akkoord bereikt. Groot-Brittannië stribbelde eerst tegen, maar stemde toch in omdat lidstaten van de EU in beroep mogen gaan tegen Europees ingrijpen. De Turkse regering heeft verbaasd en teleurgesteld gereageerd op het afblazen van het bezoek van Nederlandse parlementariërs. De Nederlanders gaan niet omdat de Turkse regering geen officiële ontmoeting wil met PVV-leider Wilders. De delegatie heeft daarom besloten om in januari helemaal niet naar Turkije te gaan. Er zijn geen grote financiële problemen bij de woningcorporaties. Dat zei minister Van der Laan aan de Tweede Kamer. Aanleiding is het bericht van de NOS dat de corporaties 2 miljard verlies hebben geleden. Volgens Van der Laan hebben de corporaties als geheel juist winst geboekt. Volgens hem komt het verschil doordat hij en de NOS het bezit van een corporatie op een andere manier berekenen. Op de A16 bij de Belgische grens is een man opgepakt die nog bijna een miljoen euro schuld heeft bij justitie. De Nederlander is veroordeeld voor criminele activiteiten. De bijna miljoen euro die hij daarmee heeft verdiend moet hij terugbetalen. Betaalt hij niet, dan moet hij drie jaar de gevangenis in. En de schuld blijft dan gewoon staan. Een Nederlandse boekhandelaar heeft ervoor gezorgd dat een kostbaar boek over navigatiekunde terug is in Duitsland. Een medewerker van de universiteit in Göttingen bood het boek uit de 16e eeuw bij hem aan. De man vroeg zo weinig geld voor dat de Nederlandse handelaar argwaan kreeg. In overleg met de politie lokte hij de dief in de val. FC Twente heeft de tweede nederlaag behaald in groep H van de Europa League. De club verloor thuis met 1-0 van Fenerbahce. De Turken zijn nu door naar de tweede ronde. Twente staat tweede in de groep en heeft nog met één wedstrijd te gaan. Kwalificatie voor de volgende ronde nog in eigen hand. Dan het weer nog. Vannacht geregeld buien. Ook overdag vooral regen en vrij veel wind.